Laat mij maar schuiven, het liefst in drie kwart maat. Ik ga er nog een keer flink tegenaan. Laat mij maar schuiven, zo'n walsje kan geen kwaad. Al word ik honderd jaar, zo blijf ik al. trombone. Hij speelt in de fanfare met zijn zonen. De buren worden bang van dat geluid. Maar als je er wat van zegt, dan roept hij luid. Laat mij Drie wat smaakt. Ik ga er nog een keer flink tegen aan. Laat mij maar schuiven, zo'n walsje kan geen kwaad. Al word ik honderd jaar, zo blijf ik gaan. Mijn opa gaf een feestje, hij werd tachtig. Er speelde daar een band, dat vond hij prachtig. Hij bracht de hele tent in rep en roer. En zei, ik ga beslist niet van de vloer. Laat mij maar schuiven in drie kwart Ik ga er nog een keer flink tegen aan. Laat mij maar schuiven, zo'n walsje kan geen kwaad. Al word ik honderd jaar, zo blijf ik gaan. Laat mij maar schuiven Ik ga er nog een keer flink tegenaan. Laat mij maar schuiven, zo'n wansje kan geen kwaad. Al word ik honderd jaar, zo blijf ik gaan. Al word ik honderd jaar, zo blijf ik gaan.